Michel Koenen met het NOS-journaal. Demissionair minister Bruin Slot heeft in Israël de urgentie benadrukt van humanitaire gevechtspauzes. Die zijn cruciaal om hulp, zorg en goederen in Gaza te krijgen, zegt ze. Bruin Slot bezocht haar Israëlische ambtgenoot en de Palestijnse premier Staya. En tegen hem benadrukte ze dat Nederland de Palestijnse gebieden blijft steunen. Amerika heeft twee Russische militairen in staat van beschuldiging gesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Een van hen is een kolonel die leiding gaf aan een eenheid die in Butsja vorig jaar Oekraïense burgers ernstig mishandelde en doodde. De andere is een militair die eerder zelf toegaf een Oekraïense burger te hebben omgebracht. En de twee mogen de VS niet langer in. Ook directe familieleden van de twee mogen dat niet meer. Sinds een aantal dagen staan er twee Nederlanders bij op de lijst van meest gezochte criminelen van Europa. Het zijn twee veroordeelde drugscriminelen, Rick W. en Marco E. Ze zijn veroordeeld voor de handel in harddrugs. Rick W. mocht de cel verlaten vanwege het overlijden van zijn moeder... maar meldde zich daarna niet meer bij de gevangenis. En Rusland heeft de Oekraïense zangeres Jamala op de lijst met gezochte personen gezet. De winnares van het Eurovisie Songfestival van 2016... wordt verdacht van het verspreiden van desinformatie over de Russische strijdkrachten. Ze liet zich eerder kritisch uit over de oorlog in Oekraïne. En Jamala won het Songfestival met het nummer 1944... dat verwijst naar de deportatie van Krim-Tataren in dat jaar. In 2014 annexeerde Rusland de Krim... En vorig jaar vluchtte Jamala naar Turkije toen Rusland Oekraïne binnenviel. Het weer nog lokaal wat mist. Ook kan er regen of motregen vallen. Het koelt af naar een graad of 7. De dag begint grijs met in het zuidoosten wat regen.